Zes uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De democraten in de VS hebben opnieuw een oproep gedaan... om het eindrapport van speciaal aanklager Mueller volledig openbaar te maken. Minister Barr van Justitie heeft het congres alleen vier pagina's... met de hoofdconclusies gegeven. Hij zegt dat er geen bewijs is dat het campagneteam van president Trump... met de Russen heeft samengewerkt in de aanloop naar de verkiezingen in 2016. Ook zegt Barr dat de president niet vervolgd hoeft te worden voor belemmering van de rechtsgang. Maar een aantal democratische kopstukken zeggen dat Barr niet objectief is. Bovendien is het volgens hen zeker niet zo dat de president nu volledig is vrijgepleit, zoals Trump zelf zegt. Op woensdag 29 mei organiseren de vakbonden CNV, FNV en VCP een nieuw pensioenprotest. Dat zullen ze vandaag aan minister Koolmees van Sociale Zaken meedelen, schrijft Trouw. De staking moet groter worden dan die van vorige week maandag. Die werd voortijdig beëindigd vanwege de aanslag op een tram in Utrecht. De bonden willen dat de pensioenleeftijd niet verder meer stijgt... en dat er een aanvullend pensioen komt. Premier Rutte noemt bedreigingen tegen politici zoals Thierry Baudet... volstrekt onacceptabel en roept op tot verdraagzaamheid. In de Telegraaf zegt Rutte dat alle politici in veiligheid en vrijheid hun werk moeten kunnen doen. Deze week circuleerde op sociale media een filmpje... waarin een demonstrant in Amsterdam een voor bedreigend liedje zingt. Het was niet het eerste incident. Andere politici hebben het filmpje ook veroordeeld. In de hoofdstad van Venezuela, Caracas, zijn twee Russische militaire vliegtuigen geland. Aan boord zouden zo'n 100 Russische militairen en materieel zijn geweest. Rusland en Venezuela werken militair samen. Ook is Moskou een van de belangrijkste geldschieters en steunpilaren van de regering van president Maduro. Het weer, buien trekken over, vooral in het noordoosten met kans op hagel, onweer en windstoten.